René van Brakel met het NOS-journaal. Het is Griekenland niet gelukt om het begroot komt dit jaar een procent hoger uit dan de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds hadden geëist. Daardoor is het onzeker of Griekenland kan rekenen op een nieuwe lening van 8 miljard euro. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden komen vanmiddag bijeen in Luxemburg om over Griekenland te praten. De verdreven Egyptisch president Mubarak heeft leger en politie nooit opgedragen te schieten op betogers. Dat heeft de hoogste militaire leider van het land tegen de pers gezegd. Hij moest de afgelopen week achter gesloten deuren getuigen in het proces tegen Mubarak. De oud-president staat onder meer terecht voor de dood van 850 betogers tijdens het protest in Cairo. In Bergendal in Gelderland heeft een grote brand een voormalig hotel in de as gelegd. Er sliepen 25 mensen in het pand. Ze konden op tijd wegkomen. Er is niemand gewond geraakt. Twee naastgelegen huizen werden ontruimd en twee straten werden afgezet omdat er veel rook vrij kwam. Het protest in Amerika tegen de oneerlijke verdeling van de rijkdom breidt zich verder uit. In Los Angeles, Boston en Washington is het protest nu ook aangezwollen. De acties tegen de hebzucht van het bedrijfsleven begon twee weken geleden in New York. Daar werden zaterdag 700 betogers opgepakt omdat ze over de autobanen van de Brooklyn Bridge liepen. Een kleine twintig van hen zitten nog vast. In Hilversum is het wereldrecord onafgebroken tv-kijken verbeterd. Zes deelnemers van het BNN-programma Last Man Watching keken het Instituut voor Beeld en Geluid net iets langer dan 87 uur televisie. De recordpoging werd georganiseerd ter ere van het 60-jarig bestaan gisteren van de Nederlandse tv. Het weer, eerst nog kans op mist, later veel zon, alleen in het noorden ook wat bewolking. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NAP. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A1 richting Amsterdam.